Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. In Mexico zijn bij een schietpartij gisteren zeven mensen doodgeschoten, onder wie een kind. Er zou ook iemand zwaar gewond zijn geraakt. Gewapende mannen bestormden een vakantieresort en begonnen te schieten bij het zwembad. Ook maakten ze beveiligingscamera's kapot en vernielden ze een winkel op het resort. Daarna sloegen ze op de vlucht. Waarom de mannen begonnen te schieten is niet bekend. Volgens persbureau Reuters zitten er een hoop gewelddadige drugsbendes in dat gebied. De Belgische Basir Abdi heeft voor de tweede keer de Rotterdamse Marathon gewonnen. Dat leed van 34 finishte op de koolsingel in 2 uur 3 minuten en 48 seconden. Zijn maatje, de Nederlander Abi Nageye, werd derde en daar is hij blij mee. Ik kreeg al zes dagen van tevoren last van mijn nek. Nou, Peter even een visio. ik denk echt gemiddelde, als ik niet lieg, 2 uur per dag zat hij aan mijn nek. Ah, alhamdulillah, ik ik ben, eh, ik ben tevreden. Nageye won vorig jaar de Rotterdamse Marathon. Een bizar verhaal uit de VS. In de gevangenis in Atlanta is een man overleden nadat hij werd opgegeten door bedwansen. Het zijn een soort kleine kevertjes, dat zegt zijn advocaat. Volgens Amerikaanse media zat zijn cel vol met insecten en viezigheid. De familie van de man wil dat de politie een officieel onderzoek start. En even spontaan een happy buiten de deur eten zit er in Amsterdam niet in. Volgens AT5 is het drukker dan ooit bij restaurants in de stad. Bij dit eetcafé is er zelfs een enorme wachtlijst. Er staan gewoon 30 gezelschappen op de, op de wachtlijst. Na de lockdowns is er een nieuwe stroom gasten op gang gekomen. Heel erg leuk. Veel jongere mensen die via Instagram en nu dan via TikTok ehm, hier komen. En dat is natuurlijk echt ontzettend fijn. Maar er is ook een tegenstroming. Steeds meer restaurants in de stad werken helemaal niet meer meer met reserveringen. Dus daar is het wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Krijg je nog het weer, bewolkt met af en toe een zonnetje. Temperatuur maximaal 14 graden. Morgen een mix van wolken en zon met af en toe een bui. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer staat in de file vanuit de Keukenhof op de N208 van Sassenheim naar Haarlem.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 106.9 Zie erbij. love. I'm losing no sleep over. I'm losing no sleep over. I'm losing no sleep over you. I'm losing no sleep. je suis met je meegaan, dan zijn we samen eenzaam. Oh, ik La Oh, Leila, don't come so easily This doesn't have to end in tragedy I have you and you have me We're one and a million, why can't you see?